Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De storm van vandaag heeft in Ede een leven geëist. Iemand anders raakte zwaar gewond. De twee mannen werden vanmiddag onder de puinhopen vandaan gehaald... van een ingestort gebouw van een groothandel in bouwmaterialen. Ze raakten vanmiddag bedolven toen het dak door de storm instortte. De brandweer deed daarna onderzoek en gaf in eerste instantie het gebouw vrij... toen er niemand werd gevonden. Later bleek dat er toch mensen onder de puinhopen lagen. De hulpdiensten rukten daarop opnieuw uit met groot materieel. De zware storm van vandaag heeft in Duitsland aan zeker drie mensen het leven gekost. In de deelstaat Rijnland-Pfalz viel een boom op een bus waarin twee mannen zaten. En in Sachsen-Anhalt werd een man verpletterd onder een betonnen muur die door de storm bezweek. Er is een filmpje opgedoken van de laatste momenten van het neergestorte Germanwings vliegtuig. Een van de inzittenden maakte met een smartphone aan boord opnames tijdens de duikvlucht die door co-piloot Andreas Lubitz was ingezet. De geheugenkaart is gevonden bij bergers. Journalisten van de bladen Paris Match en Bild zeggen dat de passagiers nauwelijks te herkennen zijn, maar uit geschreeuw is af te leiden dat ze goed wisten wat er zou gebeuren politie in Istanbul heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een aanklager in een rechtbank. De twee gijzelnemers zijn daarbij gedood. De aanklager is zwaar gewond. Hij hield zich bezig met de zaak van een jongen die in 2013 omkwam bij een demonstratie tegen de regering toen hij werd geraakt door een traangasgranaat. De gijzelnemers van een linksextremistische groepering eisten dat de betrokken agenten publiekelijk schuld zouden bekennen. Het weer, soms felle buien met mogelijk onweer en hagel en kans op zware windstoten. Er staat nog steeds een vrij krachtige tot stormachtige noordwestelijke wind. Vannacht koelt het af tot 2 tot 4 graden. Morgen wordt het een graad of 8, ook dan weer buien. Met hagel, onweer, natte sneeuw en forse windvlagen. Tijdens buien koelt het flink af. Donderdag wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. so much from 106.9 ZFN to know that you will always be the same old someone promise from talk to.